Kees Groot met het NOS-journaal. De vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland morgen niet door. Het is te onrustig in de buurt van het Wembley-stadion. Voor het duel zijn 70.000 kaarten verkocht. De politie in Londen zet inmiddels panzervoertuigen in om een einde te maken aan de rellen die nu al drie dagen duren. Gisteren en vannacht was het voor het eerst ook onrustig in andere Britse steden. De beurzen in Europa staan allemaal flink in de min. Het verlies in Amsterdam schommelt tussen de 2 en 4 procent. In Londen, Parijs en Frankfurt staan de beurzen 2 tot 5 procent in de min. De Europese handel begon vanmorgen goed, mede doordat de beurzen in Azië de verliezen op het laatst wisten te beperken tot ruim 1,5 procent. De beurzen in Europa openden rond de 0 procent, maar zijn dus nu alsnog flink aan het zakken. Een groep jonge Nooren heeft twee e-mailadressen van Anders Breivik gehackt. De man van de terreuraanslagen in Noorwegen. De groep zou het materiaal aan de politie hebben doorgespeeld. De Noorse politie wil alleen kwijt dat er wordt gezocht naar videobeelden die Breivik mogelijk zelf heeft gemaakt tijdens de schietpartij op het eiland Utøya. Bij de aanslagen kwamen vorige maand 77 mensen om het leven. Hogeschool in Holland heeft tot nu toe 30% minder inschrijvingen binnengekregen dan vorig jaar. In oktober worden de definitieve cijfers bekend. Volgens de opleiding gaat het nu nog om dagkoersen. In Holland kwam geregeld negatief in het nieuws. Zo is er mogelijk gefraudeerd bij tentamens. Het toezicht op de kinderopvang wordt strenger. Alle kindercentra, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus zullen voortaan elk jaar worden gecontroleerd. Er komt extra geld beschikbaar voor die controles. Aanleiding voor het strengere toezicht is de Amsterdamse zedenzaak. Het onderzoek bleek dat er met meldingen over misstanden bij kinderopvang van het Hofnarretje te weinig is gedaan. Het weer, eerst nog buien, maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon.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 rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia bop, funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you cruising. Up, down, round and round, the profound, but nevertheless you got to get down.